Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten van de pechgeneratie krijgen iets meer compensatie. De Eerste Kamer heeft gisteren voor wat extra geld gestemd. Studenten krijgen 200 euro bovenop het geld dat ze al was beloofd. De maximale compensatie is nu 1640 euro. Dat bedrag is afhankelijk van het aantal jaar dat je hebt gestudeerd onder het leenstelsel. Mogelijk komt er later nog geld bij. Studenten die vielen onder het leenstelsel en geen studiefinanciering kregen... hebben vaak schulden van tienduizenden euro's. Hulporganisaties maken zich zorgen over vernedervideo's. Volgens mijn collega Maxime de Vries van NOS Stories gaan die video's steeds meer rond. Het gaat om verschillende soorten video's. Ehm, vaak zien jongeren beelden waarin eh, iemand wordt geslagen of wordt geschopt. Dat zijn vernedervideo's. Dat is waar wij voornamelijk in zijn gedoken. En dat zijn video's waarin leerlingen iets moeten doen tegen hun wil in. Zo moeten ze op hun knieën sorry zeggen of hun kleren uittrekken. Hulporganisaties willen dat scholen meer doen om online pesten tegen te gaan. En Brazilianen die wel houden van een jointje op zijn tijd... kunnen nu zonder problemen met een kleine hoeveelheid wiet over straat. Als je wordt betrapt, krijg je daar geen straf meer. De nieuwe regel moet ervoor zorgen dat er minder mensen in de gevangenis terechtkomen. Die zitten in Brazilië propvol. En het is 50 jaar geleden dat er voor het eerst werd gebliept in de supermarkt. De streepjescode werd toen ingevoerd in Amerika... Mijn collega Harro Brouwer vroeg op straat of mensen weten wat het eerste product was dat daar over de scanner ging. Ja, een drankje, een sapje of zo. Pakmelk, brood, eieren. Kleding. Het is wel iets van, van voedsel, toch? Nou, het gaat om een pakje kauwgom. Inmiddels is de streepjescode overal, maar niet meer voor heel lang. De QR-code wordt over drie jaar de vervanger. En het weer nog. Opnieuw een warme dag met veel zon. Vanmiddag zijn er wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 26 tot misschien wel 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A1 Amersfoort richting Amsterdam.